NOS nieuws van 5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Misdaadjournalist Paul Vugts van het Parool zit op aandringen van de politie ondergedoken. Volgens de krant zijn er serieuze bedreigingen binnengekomen uit het criminele milieu. Het Openbaar Ministerie zegt dat de zaak al een tijdje speelt, dat er verschillende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Vugts is goed ingevoerd in de Amsterdamse onderwereld. Hij schreef een boek over liquidaties in het Amsterdamse Marokkaanse drugsmilieu. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag doet op 22 november uitspraak in de zaak tegen oud-generaal Radko Mladic. Hij was tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90 commandant van de Bosnische Serviërs. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van duizenden moslimmannen bij de val van Srebrenica. De aanklagers hebben een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist. Zijn verdediging zegt dat Mladic nooit bevel heeft gegeven tot de moordpartijen. Het proces tegen Mladic duurt al vijf jaar. De Canadese rockmuzikant Gord Downey is overleden. Hij was de zanger van rockband The Tragically Hip, vaak afgekort als The Hip. De band was vooral in de jaren 90 bekend met nummers als 'Head by a Century en Road Apples. Downey leed aan een agressieve vorm van hersenkanker. Hij is 53 jaar geworden. En een piloot van luchtvaartmaatschappij Air Berlin is geschorst omdat hij een afscheidsrondje vloog over het vliegveld in Düsseldorf. Hij vloog met 200 passagiers vanuit Miami terug naar Duitsland. Het was zijn laatste intercontinentale vlucht omdat Air Berlin failliet is. Vlak voor de landing zei hij tegen de luchtverkeersleiding dat er een technisch makkement was. Hij maakte een doorstart en vloog laag over de terminals. Na het afscheidsrondje landde het toestel alsnog. De luchtvaartautoriteiten doen onderzoek naar het incident. Het weer dan nog. Op de meeste plekken blijft het droog. Alleen in het noordwesten vanavond kans op wat regen. Vannacht kan hier en daar een mistbank ontstaan. En morgen is het bewolkt en in het westen is er dan wat regen. De maxima liggen rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Door een kapotte auto bij Leidsendam, 12 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging bijna een half uur. Na een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knoop het Amstel en Geuzenveld, 7 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij, vertraging nog 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Harmelen, 6 kilometer, kost je ruim een kwartier extra. Dan nog eh, de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooien. 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ruim 30 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos 9 kilometer. Kost je ruim 20 minuten extra.